Vijf uur. Marnix Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het gaat om een man. Meer is over hem niet bekendgemaakt. Hij werd dinsdag aangehouden in een woning... waar vervolgens huiszoeking is gedaan. Vorige week werd duidelijk dat de dader er waarschijnlijk vandoor was gegaan... in een witte bestelauto. Die is nu gevonden en in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Advocaat Wiersem werd twee weken geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. De man die op het hoofdbureau van politie in Parijs vier agenten doodstak... werkte zelf ook bij de politie. Hij is na de aanval doodgeschoten op de binnenplaats. Wat het motief was van de dader is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om een arbeidsconflict... De omgeving van het bureau is afgezet en wordt bewaakt. Onder meer president Macron en premier Philippe zijn bij het bureau aanwezig. Spanje investeert 300 miljoen euro in het toerisme... na het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook. Op die manier wil de regering de klap voor lokale ondernemers verzachten. Spanje was de populairste vakantiebestemming van Thomas Cook-klanten... waardoor het toerisme hard is getroffen door het faillissement. Honderden hotels kwamen in de problemen en de banen van ruim 3000 medewerkers stonden op de tocht. De Spaanse ministerraad moet de miljoenen bijdragen nog wel goedkeuren. Dat gebeurt volgende week. De man die vorige week overleed tijdens een healingsessie in het Zeeuwse dijken is 34 en komt uit Oudewater, meldt het Openbaar Ministerie. Twee therapeuten en een bezoeker van de sessie worden verdacht van doodslag. Het gaat om twee mannen uit de Neuzen en een Brit, die vorige week al werden aangehouden. Het slachtoffer raakte onwel na de spirituele sessie en overleed later in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.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 Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij zullen haar ooit vinden. In elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Zij gaan door weer en wind, als daar een wij ons blind, we zullen daar ooit 2018, San Melo.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 So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this. Don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like.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 Marnik Zampersen eh, met het NOS-journaal. De politie zegt dat meer mensen zullen worden aangehouden... voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Eén persoon zit inmiddels vast voor betrokkenheid bij de liquidatie. Hij werd dinsdagavond aangehouden in een woning. Ook de witte vluchtauto is